In Gilserijen werd het 40,4 graden. In Enschede en Hupsel is het ook iets boven de 40. Het is officieel de eerste keer dat het in Nederland warmer dan 40 graden wordt. Een groot deel van de meldingen van ongebruikelijke financiële transacties vanuit Nederland kan niet worden onderzocht. Dat staat in het jaarverslag van de Financial Intelligence Unit, de organisatie waar ongebruikelijke transacties moeten worden gemeld. Veel transacties naar het buitenland gelden in Nederland als ongebruikelijk, terwijl veel andere landen daar geen problemen mee hebben. Ook zijn de Nederlandse meldingen vaak niet gedetailleerd genoeg om verder onderzoek te kunnen doen. Vanochtend werd bekend dat er vorig jaar een recordaantal verdachte transacties was, namelijk 8. President Essebsi van Tunesië is overleden, dat melden de Tunesische autoriteiten. Essebsi werd dinsdagnacht voor de derde keer in korte tijd naar een militair hospitaal gebracht vanwege gezondheidsproblemen. Hij was in 2014, na de Arabische lente, de eerste democratisch gekozen president van Tunesië. Essebsi was 92 jaar. De politie heeft vanmorgen in Echt in Limburg iemand uit een kofferbak gered. Agenten zagen een auto rijden zonder licht. Bij controle van de bestuurder bleek dat hij nog gezocht werd voor verschillende misdrijven. Hij werd aangehouden en het voertuig bleef achter op de parkeerplaats. Maar na de aanhouding bleef de man erop aandringen dat hij nog iets uit zijn auto wilde halen. Toen agenten op onderzoek uitgingen, vonden ze iemand in de afgesloten kofferruimte. Het weer, zonnig, soms wat hoge bewolking. Het is 32 graden op de Wadden tot 39 in het oosten en zuidoosten. Aan het eind van de middag is er in het zuiden en zuidwesten een kleine kans op onweer. Morgen zo'nzelfde dag, in het weekeinde wordt het minder heet.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 about the curves you got. Deeply hot, hot for the curves you got. Deeply dippy about the fun we had. Deeply mad, mad for the fun we had. Oh, my love, I can't make head nor tail of passion. Oh, my love.